Dat aantal is veel hoger dan de meerderheid die ze nodig heeft, 1976 stemmen. Wie de democratische presidentskandidaat zal zijn, wordt uiterlijk 7 augustus bekend. De officiële nominatie is tijdens de democratische conventie en die begint op 19 augustus. Soedanese vrouwen zouden worden gedwongen om seks te hebben met Soedanese militairen in ruil voor eten. Meer dan twintig slachtoffers vertellen aan de Britse krant The Guardian dat verhaal. Volgens de vrouwen was dat de enige manier om aan voedsel te komen. Medewerkers van Nederlandse hulporganisaties zeggen dat ze de verhalen herkennen. In Soedan woedt sinds april vorig jaar een gewelddadige burgeroorlog. De Arabische RSF vecht tegen het Soedanese leger. De Verenigde Naties beschuldigen het leger en de RSF van het uithongeren van de bevolking. Het kabinet wil dat Wopke Hoekstra eurocommissaris blijft voor Nederland. Hoekstra is opnieuw voorgedragen, melden bronnen aan de NOS na berichten van RTL Nieuws. Het lijkt een pragmatische keuze van de huidige coalitie om een CDA-politicus voor te dragen... nu die partij niet meer meeregeert. In Amerika is zanger Duke Keer overleden. Hij was de laatste nog levende oorspronkelijke zanger van de soulgroep The Four Tops. In de band was Fekir de eerste tenor. De vier zangers scoorden tientallen hits zoals Reach Out, I'll Be There in 1967. Duke Fekir overleed aan hartfalen en was 88 jaar. Het weer, hier en daar een bui, maar ook opklaringen.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 said she wants some more like Michael Jackson. Got a dark skinned friend, look like Michael Jackson. I play ready for the world, she was ready for some action. My dog said you ain't no freak, so you got to prove my man wrong. I'ma play this Van Draws. You gon' take your pants off, I'ma play this Gladys night. Me and you gon' get right. hands and wrists while I'm laying back and smoking on my wrist. When it come to rocking the rhythm like Marvin and Luther, I can tell you when I'm messing with Kyle, man, and twist. Find a shot and I'll be sipping Hennessy. Piss on my Marie while I smoke a bee. You can pick with me, put it on the G. And now it's me a sip on some Evelyn champagne. You ain't no two stickin' rockin' like the whispers. Hit the stoplight, give it to some eyes. These rims still movin', so I pop a little spinners while I'm smoking on the beat. Dipping through the streets, popping up a beat, and I got the heat on the 23. And I do it my earth in the wind, smoke a fire. Let me get your sheets wet, listening to keep sweat. Put you in the days remains, fulfilling out with every temptation. Slow jamming, having deep set. You ready for the world, girl? Come and go with me. I touch you all over your body, baby. Don't say no to me. And every note to be controlling me. I'm loving the way you be holding me when I be listening to jealousy. And when I come over and binge, she be bumping to the pentagrams.